Vijf uur. Dit is Carolijn Bari met het NOS Journaal. De toegangswegen naar Zandvoort, Egmond aan Zee, Bergen aan Zee en Castricum zijn afgesloten. De veiligheidsregio ging daartoe over omdat bezoekers hun auto niet meer kwijt kunnen... en ze oververhit kunnen raken in hun voertuigen. Ook andere stranden zijn vol. Gemeenten roepen mensen op om niet meer naar de kust te komen. Strandgangers krijgen het advies om zo gespreid mogelijk naar huis te gaan. Er liggen op dit moment 19 coronapatiënten op de intensive cares. Dat zijn er vijf meer dan gisteren, meldt het Landelijk Coördinatiecentrum Patiëntenspreiding. Voorzitter Kuipers van het landelijk netwerk Acute Zorg... zegt dat de lichte stijging past binnen de fluctuaties van de afgelopen twee weken. In april lagen op het hoogtepunt ruim 1400 coronapatiënten op de IC. De afgelopen 24 uur werden 338 nieuwe coronabesmettingen vastgesteld... staat op het dashboard van de overheid. Voetbalprogramma Veronica Inside komt na de zomer weer terug. Wilfred Gené, Johan Derksen en René van der Grijp gaan vanaf 11 september weer samen het programma maken, meldt Talpa. Er was ruzie ontstaan na de uitzending over racisme op 22 juni. Aanleiding voor die speciale uitzending was een uitspraak van Johan Derksen over Zwarte Piet... die tot veel ophef leidde. Talpa meldt nu dat de presentatoren met elkaar en met John de Mol... meerdere gesprekken hebben gevoerd. Die vormen voldoende basis om komend seizoen weer met elkaar het programma te maken. In Zandvoort zijn drie kinderen uit zee gehaald die in een muisstroom terecht waren gekomen. Leden van de reddingsbrigade haalden de kinderen uit het water. Ze maken het naar omstandigheden goed. De laatste dagen waarschuwt de reddingsbrigade voor muien in de zee. Dat zijn sterke stromingen richting de zee in een gul tussen twee zandbanken. Ook als de zee rustig lijkt, kan de stroming erg sterk zijn. Het weer, is zonnig en ruim 30 graden. Vanavond blijft het tot laat zomers warm. Vanuit het zuidwesten neemt de bewolking wel toe. Mogelijk valt vannacht een lokaal onweersbui. Morgen is er meer bewolking en wordt de hitte verdreven. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Het is Bianca Damink van de ANWB. Heel langzaam maar zeker worden de files wat korter. Wat nog wel speelt is de A22 van Velzen naar Beverwijk. Tussen de knooppunten Velzen en Beverwijk is de weg helemaal dicht na een ongeluk van vanmorgen. Omrijden kan via de Wijkertunnel over de A9. Rijkswaterstaat verwacht wel dat de A22 even na vijven weer vrij is. En op de A208 Haarlem richting Velsen heb je daardoor ook nog een half uur onthoud. Het staat daar vast voor de aansluiting met de A22... Verder is het nog druk door recreatieverkeer naar de stranden. Vooral op de N201 Hoofddorp richting Zandvoort staat het helemaal vast. Daar heb je zo'n half uur extra reistijd. Andere wegen zijn afgesloten omdat het te druk is geworden... zoals de N206 en de N200 van Haarlem naar Zandvoort.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 Van Mios kunnen we aanvangen. Welkom bij ZFM. Het geluid van Zandvoort. Live. Dit is ZFM. vrijdag 31 juli en buiten is het 31 graden. Welkom in Zandvoort. Mijn naam is Walter Sands, ik ben tot 7 uur bij je. En ben je in Zandvoort, dan ben je bevoorrecht, want het dorp is afgesloten. Je komt er niet meer in, dus blijf hier lekker. We gaan tot 9 uur vanavond, wat? Tot 11 uur vanavond gaan de extra treinen terug.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 En uh, eh, NH die, die heeft net een bericht geplaatst, ik zal het even laten horen. De veiligheidsregio Kennemerland roept op niet meer naar Zandvoort te komen. Er is namelijk geen plek meer voor auto's, want de parkeerplaatsen in Zandvoort staan al helemaal vol. De Nederlandse spoorwegen lieten eerder al weten dat de treinen naar Zandvoort ook vol zitten. Reizigers kunnen niet voldoende afstand houden om zich aan de coronamaatregelen te houden. De gemeente roept automobilisten op niet meer met de auto naar het strand te komen... want in Haarlem en omgeving staan kilometerslange files. De voorzitter van de veiligheidsregio vreest vanmiddag... wanneer de mensen weer naar huis willen. Zij zegt dat betekent lange rijen en veel te volle treinen. You know that sometimes I think about us now and then But I never wanna fall again ah. Yo no te quisiera olvidar Pero contigo es todo una yeah, yeah. You're deep in water, you're drowning us You question my love like it's not enough But I hate that you know, you know, you know you got me right up. You regret it now, but it's your mistake. What makes you think that my mind will change? And you hate that you know, you know, you know, you know you messed up. One day you'll love me again. One day you'll love me for sure. Y atrás que nos vamos en un viaje escondido. Nos vamos pa' trucks en y allí calmamos las ganas. Suéltate conmigo, mamá, que ya no hay marcha atrás. Una noche sin ti no es tan fácil, baby. Que yo soy pa' ti y tú eres pa' mí. Nunca me dejes de querer Oh, Contigo por siempre, baby. No quiero Y yo voy a que te beso de nuevo en London es más bella Encima de la arena viendo las estrellas Yo sé que ni las olas han borrado mi huella Pero tu picha eres lo que me atropella Sol in Sandford. Bonjour à tous à Sandford. Welcome at Sandford. Welcome in Sandford. de nieuwe Dua Lipa. En ja, het is nog steeds druk. Eh, als ik op de kaart kijk van de ANWB... de N201 nog helemaal vast vanaf Krukjes tot aan Bentveld. Dus eh, ja, kom deze kant niet meer op. Inderdaad, het dorp is afgesloten. En eh, ben je hier, geniet lekker. En je kunt tot vanavond 11 uur nog met allerlei extra treinen terug. Of je blijft gewoon. Dat kan natuurlijk ook. Er is genoeg plek hier in Zandvoort, vooral op het strand. Goed, wij gaan verder. Lekker veel muziek. Zometeen om kwart voor zes eh, liefst uit Zandvoort. En tot die tijd lekkere zomerse muziek zoals deze van Candy Station 1972 alweer. Luister Broadway. En Candy is dan met een I en niet met een Y. 1972 al. De on Broadway. Je kent het ongetwijfeld aan de Bee Gees. Ja, nu kijk naar buiten jongens. Het is gewoon zo lekker. Tijd voor Letten. Cecilia Cruz. Hier bij ZFM waar het bijna half zes is. En nog even geen Christel van Liefde Zandvoort. Zij komt straks om kwart voor zes. Tot zo. no lo sea mañana. Celia Cruz, 1925 geboren in Havana en overleden in 2003. En dit kwam uit 2000, dus echt op bejaarde leeftijd heeft ze dit nog gemaakt. En dat er niet alleen maar aan die kant van de wereld dit soort muziek gemaakt wordt, bewijst Raymond van het Groene Woud. En ik draai hem alleen als het boven de 30 graden is. Tja, tja, tja. dan is het reggae en dan moet het weer contreve. Jezus Christus, wat zit er in een kop? Kijk eens naar mij, ik hou van veel muziekjes. Ik speel alles graag, en wie doet mij dat nou? En net onlangs, bij mama op de zolder, ontdekte ik de zwoele tata. Martin hier bij ZFM. En eh, sinds vorige week hebben we ook een Letten Bar hier in eh, Zandvoort. In de Haltestraat, Halte 59. Het kleinste café wat er is. Het is van, eh, van Roy Dongen, een van onze medewerkers hier bij ZFM. En ja, echt een heel leuk café met alleen maar Letten. Goed, gisteren draaide ik in het ochtendprogramma Robbie Williams... met Supreme in het Frans. Nou, natuurlijk kun je dat ook mengen en doen. En dan kun je ook het Engels erheen gooien. En dat hebben ze gedaan. En die gaan we gewoon draaien. Engels en Frans, Supreme... Robbie Williams. Hier bij ZFM, 5 over half 6. Nog 10 minuten en dan komt Christel met de tips voor verkoeling. Oh, it seemed forever, stop today. All the lonely hearts in London caught a plane and flew away. And all the best women are married. All the handsome men are gay. You feel deprived. your size? Is there a tumor in your humor? Are the bags under your eyes? Do you leave dance where you sit? Are you getting on a bit? Will you survive? You must survive. Come A partner in your life to abuse and to adore? Is it love, that kind stuff? Or do you need a bit of rough? Get on your knees. Yeah, turn out the love songs that you hear. Cause you can't avoid the sentiment that echoes in your ear. Saying love will stop the pain. Saying love will kill the fear. Do you believe? naartoe? Naar Zandvoort, zeggen ze dan. Robbie Williams met een Engels-Franse versie van Love Supreme. En we gaan even naar de soundtracks, naar True Blood. Ken je dat nog? Bad Things. Hier bij ZFM, waar het 20 voor 6 is. En 31 graden buiten, op de officiële ZFM thermometer. every shadow up Don't know who you think you are, but before the night is through, I wanna do bad things with you. I'm the kind to sit up in his room. Heart sick and eyes filled up with blue. done to me, but I know this much is true. I wanna do bad things with you. was there, filled up with doubt. everyone. Surf City, Jan en Dean. Dat is lang geleden, maar wel heel erg leuk nog steeds. Goed, ik ga eens even kijken of uh, Christel er is. En dan krijg je zo alle verkoelende tips van haar over eh, ja, weet je, wat te doen bij 31 graden. En eh, tot die tijd, even een momentje terug. Risa Franklin, One Step Ahead. I'm only one step the head of heartbreak, one step the head of misery. One step is all I'd have to take backwards to be the same old fool for you I used to be. I'm only one step instead of your Aretha Franklin, One Step Ahead. Fout weet u. Ach, prachtig. Ja, en voor de tiende keer aan de telefoon. Christel, ja. liefst uit Zandvoort. Ja. Hoi. Goedemiddag, hoe is ja, het? Hartstikke leuk, tien keer alweer. Ja. ja. En, eh, en dan op zo'n eh, zomerse dag. Ja, eh, het, dorp is afgesloten. Er staat nog steeds een file vanaf Krukius tot aan Bentveld. Mensen worden teruggestuurd. Het is echt heel erg druk. maar dat betekent dat de mensen die er zijn zijn bevoorrecht en die kunnen gewoon blijven. Want tot vanavond 11 uur gaan gewoon extra treinen terug. Dus je kunt wel lekker lang in het oh, dorp blijven. Ja, nee, heerlijk toch? Ja, het is echt een eh, schitterende, schitterende dag. Ja, wel heel warm natuurlijk, maar en druk. En druk, Maar eh, ik hoop dat iedereen een, eh, een lekkere stranddag heeft. Ja, ja leuk. ik ben even over boulevard gelopen. En het is, je ziet gewoon mensen wel zitten en ze houden gewoon afstand. Je ziet al die handdoekjes met allemaal zand ertussen. Dus, en afstand. Ja, dat kan natuurlijk prima in Zandvoort wat dat betreft. Dus, is dus genoeg ruimte op het strand. Dus, leuk, ja. nou... <laughs> <laughs> Goed, Christel, maar je hebt, je hebt allemaal tips voor ons. Ja, ik heb nog wel wat tips inderdaad. Nou ja, voor de mensen die op het strand nu zijn, eh, eh, eh, om, voor je vroeg inderdaad ook van wat is nou een lekkere verkoeling eigenlijk. Nou, ik zag heel veel strandtenten die echt heerlijke cocktails hebben. Mhm. En nou ja, mocktails natuurlijk tegenwoordig ook. Mhm. En bijvoorbeeld bij vogels kun je, zijn, er, er, zijn er beach tunes ehm, vanaf nou, vijf uur, dus dat is nu gaande. Allemaal een beetje jazzy muziek. Okay. Met een DJ. Eh, en wat ik zelf heel erg leuk vind, dat is niet vanavond, maar dat was gisteravond. En dat gaat nog wel wat andere avonden ook plaatsvinden. Is dus een, de Beach Bios bij uh, eh, Beach. Ja, ik zag het eh, staan, voorbij komen inderdaad. Dat is echt, leuk. Want dan gaan ze, ze, ze hangen een scherm op en een, en een beamer en ze gaan films draaien. Ja, ja. ze hebben daar buiten een eh, grote tent staan, een soort safari-tent. En eh, ja, dat is nu, was nu de tweede donderdag dat ze dat hebben gedaan. En eh, dat gaan ze deze zomer nog wel vaker doen. En op hun social media vragen ze dan ook aan iedereen van nou, welke film zou je willen zien. Ja. En vaak is het een film die iets met de zee of surf of zo, of zomer te maken heeft. Ja. En ehm, ja, dat is eigenlijk wel heel erg lekker. Je zit dus wel buiten, maar onder een, een, een afdakje of onder die tent. Maar lekker aan zee. En eh, ja, dat is natuurlijk hartstikke leuk. Ik vond het zelf een heel leuk eh, initiatief eigenlijk. Ja, inderdaad. En eh, ja, die komen er gewoon, er komen er nog wat meer aan. Dus ik, ik zou Body Beach in de gaten houden in social media. Dan blijf je op de hoogte. dan gaan ze Jaws en Godzilla en dat soort films draaien. Met allemaal monsters die uit zee komen. Ja, dat zou ook nog kunnen. <laughs> Strandfilms natuurlijk, ja. <laughs> <laughs> en eh, jij vroeg ook van eh, nou, een beetje iets verkoelends. Ja. Iets verkoelends. Nou, toen dacht ik gelijk aan het ijsbad bij de vloedlijn. Eh, wat je eigenlijk elke zaterdagochtend kan vinden bij paviljoen Jeroen. Okay. Ehm, en dat is iemand die ehm, doet ook heel vaak blote voetenwandelingen en ademgewenning, ademmeditaties. En dit is dan ook, dit is eigenlijk zo'n koude, nou, zo'n ijsbad, is natuurlijk de Wim Hof methode, daar heb je waarschijnlijk wel van gehoord. ja. En dat je dus in dat ijs moet gaan liggen. Nou, dat is elke zaterdag... Eh, ja, aan de vloedlijn. En afgelopen donderdag... Eh, kijk, ja, dat was dan komt, komt er zo'n eh, tobber te staan. En dan moet je dan in? Ja. Oké. Ja, en er zit heel veel ijs in. En dat wordt geleverd door het wapen van Kennemerland. Oh, wat leuk. En ehm, het begint om acht uur, maar dat begint dan eerst met ademmeditatie. En er zit ook een stukje stiltewandeling in. En het eindigt met het ijsbad. Um, ik heb dat volgens mij gezien eh, op jouw site. Maar het is een wandeling van bijna 11 kilometer, zag ik. Het is een flinke wandeling. Dat was iets anders. Oh. Het oh. zijn die blote voeten Ja. En dit is, nou, dit is niet echt dat ze dan 11 kilometer okay, gaan wandelen. Want... Hoor. Dit is meer een stukje wandelen langs de strand. Oké, want dan heb je echt wel eh, zin in een ijsbad inderdaad, 11 kilometer. Nee, en ze zeggen ook wel van... Het is nou niet de bedoeling dat je denkt... hey, oh, eh, leuk, ik wil ook een keer zo'n ijsbad proberen. En ik ga er ook een keer in liggen en zo. Dat, nou ja, je moet het wel... Het is echt best wel een ding. Het wordt ook echt heel serieus eh, mhm. opgepakt. En ze zeggen ook, kom vooral als je het echt wil weten hoe je ook je levensstijl kan veranderen. Hoe dit kan bijdragen aan nou ja, dat je beter met je eh, lichaam omgaat. Hoe het je immuunsysteem kan verbeteren. En eh, het is geen prestatie of zo. Hè? het is niet van, oh kijk, ik heb heel Stoer in dat ijsbad gelegen. Want, nou ik kan er wel een half uur in liggen en die ander kan er drie kwartier in liggen. Ja. Nee, dat is niet de bedoeling. Het gaat natuurlijk helemaal niet om. Het gaat echt om het contact met de natuur en de stilte. Ze doen ook heel veel, is het in stilte. Maar goed, het is wel, ik vond het toen ik het hoorde dat dat eh, hier in Zandvoort ook was, vond ik wel, ik heb er zelf nog nooit ingelegen. Nee, <laughs> ik, moet er eh, eigenlijk ook niet aan denken, maar... Nee, maar het is, ja, het is natuurlijk ook gewoon zwemmen in zee is natuurlijk al heel goed voor je, ook voor je immuunsysteem. Maar dit is eh, zeker in deze tijden met corona en zo, ja, is het ook wel een, eh, iets heel interessants om eh, ja, die hele Wim Hof methode, ja, om daarnaar te kijken. En ja, in Zandvoort kan je dus daaraan meedoen, elke zaterdag. Oké. Okay, aan het strand. Vind ik, wel vind ik wel heel erg leuk. En natuurlijk heb ik dan een bijpassende plaat voor je. Vanilla Ice met Ice Ice Baby. Oh, heel goed. Goed, hè? Eh, ja. Het is bijna, bijna naar de klok van zes. Je bent wat later inderdaad. Volgende week praten we uitgebreider. En dan eh, krijgen we nog meer tips van Liefst uit Zandvoort. Ja, heel goed.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 En dat ging natuurlijk over het ijsbad wat je hier in Zandvoort kunt nemen. S ochtends vroeg om 11 uur. En eh, wil je daar meer informatie over? Kijk op de site van Liefst uit Zandvoort. En daar krijg je alle informatie. Zoals Christel die ook gegeven heeft. En volgende week is er gewoon weer. En dan krijg je nog meer tips over wat je allemaal kunt doen hier in Zandvoort. Bijna 6 uur, maar ik wil nog één plaats meenemen. Dat is de nieuwe Buju Banton. En eh, ja, dat heeft hij samen met Pharrell gedaan. Grootheid uit de reggae. En eh, ja, ik vind het mooi. Het is eh, een nieuwe plaat, Cherry Pie. Mind reader. I saw you from behind. I thought that you were mine. And your zodiac sign was fun. body, girl, wind your body. Move your body, wind your body. Move your body, wind your body. Move your body, girl, wind your body. Move your body. Wind up your waist, set the pace and down. Bubble up your body when the band can come. You know where you set off, so close up, it take off. Stand up and face it, down by the road. Girls in our friends enough till them plenty. Step out and step off in a four-door Bentley. girl. you girl? Girl, know me enough, yeah. I de peau dans mes 11 mois, tu es un gars le Alright. met een lekkere classic. Dan ben ik nog tot 7 uur met alleen maar zomerse muziek. Tot zometeen. Ik ga even cactus water geven.